laat mij bij jou zijn. Uren die vlogen te snel voorbij, maar toen het licht werd, was jij niet meer bij mij. Hé, hey, waar ben je nou? Die nacht met jou was fijn. Ja, vinden. Waar zou jij toch?